Vijf uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Bedrijf Gemoer in Dordrecht stopt met het lozen van de omstreden stof Genex in de rivier de Merwede, meldt het AD. Drinkwaterbedrijf Oasen, Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland maken zich zorgen over de drinkwatervoorziening. Toxicologen waarschuwen dat de stof gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondheid. Genex is al op diverse plekken in Zuid-Holland in het drinkwater aangetroffen. Volgens Gemoer is niet duidelijk wat de gezondheidsrisico's zijn. Het bedrijf wil de lozing hooguit halveren. De baas van de CIA, Mike Pompeo, noemt klokkenluidersite Wikileaks een vijandige inlichtingendienst. Volgens Pompeo heeft de organisatie Rusland meerdere keren geholpen en richt Wikileaks zich voornamelijk op de VS, terwijl ze steun zoekt bij niet-democratische landen en organisaties. Pompeo zei dit tijdens zijn eerste publieke toespraak als baas van de CIA. Wikileaks maakte eerder deze maand geheime documenten openbaar over de hackactiviteiten van de CIA. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar het lek. In het zuiden van Mexico zijn 24 mensen om het leven gekomen nadat een bus frontaal tegen een brandstoftruck was gebotst. Direct na de botsing ontplofte de vrachtwagen. Negen mensen raakten gewond. Volgens ooggetuigen vervoerde de truck twee volle tanks met brandstof. In Mexico vallen geregeld doden bij ongelukken met brandstoftrucks. In het land woedt ook een fel debat over de veiligheid van deze wagens. In de Amerikaanse staat Maryland hebben 24 mensen urenlang vastgezeten in een achtbaan in een pretpark. Het treintje van de attractie waar ze in zaten stopte op 30 meter hoogte. De brandweer heeft de zeven kinderen en 17 volwassenen met een harnas één voor één naar beneden geholpen. De oorzaak van de stilvallende attractie is nog niet bekend. Het weer wisselend bewolkt met in het westen de meeste ruimte voor de zon. In het oosten een enkele bui. Het wordt 11 tot 13 graden. Vanavond en vannacht valt er op veel plaatsen regen. De paasdagen zijn wisselvallig en ook regen.